Slam. Knallend het jaar uit. Vanaf maandag. Feest op je radio. ze in de pauze. XXL. Marathon. Jarno van der Wielen. Gaan we dan, 6 minuten over 12. Welkom bij het leukste uurtje van de vrijdag. Want jij vult samen met de rest van Nederland. De USB-stick van Elaine Thielen. We beginnen lekker positief. Dit is Jamback in de mix. the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front, front, front, back, I back, back, to the to the front, to the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front, to the back, back. in het leukste uurtje van de vrijdag... en stiekem misschien wel van de week. Mix Marathon Request. Gemixt door Elaine Tielen. En hoe gaan we die USB-stick vullen, die playlist? Kom maar door met je verzoekje via de app van Slam. Ik ga naar onze courier die lekker volgens aan het rondbrengen is. Jim, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, dat is lekker zeg. Gewoon, eh, ja, eigenlijk jouw kantoor, dat staat op wielen. En je bent alleen maar naar de mix marathon aan het luisteren, of niet? Heerlijk, heerlijk. Heel veel aan. Wat heerlijk zeg. Hey, heb je nogal eh, leuke plannen voor de kerst? Uh, alleen maar familie, dus. Oh, dat wordt sterkte. <laughs> ja, dank je, dank je. <laughs> Hartstikke goed. Hey, en welke plaat wil jij horen? Uh, van van Dolla. Oh, lekker zeg. En hoeveel geld heb je daarvoor over? Oh nee, wacht, dat is de verkeerde zender. Dat hoeft niet. <laughs> Dans is hier gratis op Slam. Hey Jim, dankjewel jongen. Is goed, uh, fijn weekend. pauze die vier met de Slam Mix Marathon. En straks nog rehab een uur lang in de mix. Maar dit uur bepaal jij gewoon wat er gedraaid wordt. Dus kom maar door, je favoriete lunchtrek, geef hem door. Jarno. Ik eh, lees alles, dat je dat weet. En het wordt in elkaar gemixt door onze queen van House in de Pauze... die iedere mix doet, iedere werkdag en ook in het weekend. Elaine Tiele. Ik ga naar eh, Anita. Anita, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, staan er een beetje leuke dingen op het programma qua kerst... of uh, hou je het lekker rustig? Nou, we houden het rustig. Oh, lekker. En, Mijn man heeft natuurlijk extra veel moeten werken nu. Dus we gaan gewoon <laughs> even lekker met z'n tweeën gewoon niks doen. Ach, wat heerlijk. Daar is de kerstperiode ook gewoon voor, hè? Jazeker. Absoluut. Hey, Jij hebt een, eh, je hebt een track aangevraagd. Eh, wanneer was de eerste keer dat je deze hoorde? Eh, dat vraag je me wat. Dat is eigenlijk al een hele tijd geleden. Oh ja. Ja. Maar ik weet, ik kan, kan, me zo, kan, kan er de vinger niet op leggen wanneer. Maar het was wel meteen een, een nummer wat blijft hangen in ons. Precies, een blijvertje. En je hebt zoiets van, hij wordt te weinig gedraaid op de radio, dus dan doe ik het maar weer aanvragen. Ja, zeker. Nou, <laughs> bij deze, welke mogen we erin gooien? Epic, alsjeblieft. Eh, epic van Quintino. Gaan we doen. Anita, dankjewel en een fijne kerst. Ja, dank je Hoi hoi. En wat is jouw favoriet? Kom maar door via de app van Slam.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 Ain't another woman that can take your spot, my love. So don't give away my love. is gratis, dus kom maar door. drink a diet coke. She on that coke diet. Coke, coke. She stopped drinking diet coke. She on that coke diet.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 Met een soort eh, kittingreactie. Je hoorde Tony Romera en Time to Move. Zometeen hoor je Time to Move. De nieuwe van Lemmer komt eraan. Eerst een waanzinnige plaat. We gaan iets donkerder. Brechtje kwam met deze. Zo'n echte dance classic. Oh. Rebuke. Along came Polly in de mix. Zet die pas harder. keep myself pet. Cause still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. Hmm. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep. sleep, sleep, sleep. vaste tijdstip, zelfde plek en zometeen Rehab in de mix. Bij Slam begin 2026 vol onvergetelijke kansen. Luister ook in januari naar Slam en maak kans op de gok van je leven.